Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de Voedsel- en Warenautoriteit is per direct stopgezet. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat het project veel meer geld gaat kosten en langer gaat duren dan gepland. Vorig jaar bleek al dat de kosten zeker 95 miljoen euro zouden zijn... in plaats van de begrote 36 miljoen. Een deel van het geld is al geïnvesteerd. De minister gaat nu bekijken hoe dat zo goed mogelijk kan worden benut. Omroep Caro en CRV is op de vingers getikt door het Commissariaat voor de Media... vanwege de nevenfunctie van presentator Yvonne Jaspers. Zij is bekend van Boer zoekt vrouw en Onze Boerderij... maar staat ook op de loonlijst van het veevoerbedrijf voor farmers. In de mediawet staat dat nevenfuncties niet tot belangenverstrengeling mogen leiden... en gezien de raakvlakken tussen de programma's en het bedrijf waarvoor Jaspers ook werkt... had dat wel moeten gebeuren, vindt het Commissariaat voor de Media. De Spaanse peuter Julen, die in januari in een 100 meter diepe put viel... heeft nog hooguit een paar minuten geleefd. Dat blijkt uit forensisch onderzoek. Meteen nadat de jongen van twee in de boorput in de buurt van Malaga was gevallen... kwam er een grote reddingsactie op gang. Die duurde twee weken door de harde grond en het slechte weer. Van de geruchten dat het kind door hak- en breekwerk is overleden... is volgens de artsen niets gebleken. De Giro d'Italia start volgend jaar in Budapest. En na de start zijn er nog twee etappes op Hongaars grondgebied. Het is de veertiende keer dat de Ronde van Italië in het buitenland start. Het peloton vertrok drie keer vanuit Nederland. dit jaar is het vertrek van de Giro in Italië zelf op 11 mei in Bologna. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder. Minima tussen 2 en 6 graden. Morgen eerst zonnig, later in het zuiden stapelwolken... met s'avonds kans op een bui. Er staat een matige oostenwind en het wordt 14 tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging heb je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 6 kilometer, kost je ongeveer drie kwartier... Het heeft te maken met een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat dus Amsterdam Hemhavens en Volendam 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging daar ongeveer 10 minuten. Ook op de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer. 20 minuten oponthoud. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A4 richting Den Haag bij knooppunt Badhoevedorp. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Nog eentje op de ring van Amsterdam. Tussen Buitenveldert en Landsmeer, 12 kilometer. Kost je zo'n 20 minuten. En ook veel vertraging op de N207. Al van de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 2 kilometer file.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 Board Union en Feel Like That. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. We zijn weer twee uur lang bij je. En bij deze ook een welcome to all our English-speaking listeners. Wat hebben we deze keer allemaal in de show? Nou, zoals je weet natuurlijk het Spotlight album. En dat is deze keer Stained Glass en Neon van Sundance Head. En daar hoor je elk uur twee nummers van voorbij komen. En tweede uur natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. Heel veel country, Americana en, en natuurlijk ook wat blues bluegrass. En van Nederlandse bodem komt er ook nog veel country voorbij. Dus we gaan weer snel verder en dat doen we met American Drive en Some Broken Hearts Never Mend. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry, my love for you will never die. Coffee black, cigarette this day like all the rest. The first thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend, some memories never. middle of love's embrace. i see your face. zetten het in 1977 op de plaat. En Telly Savalas had er in 1980 nog een kleine hit mee. Maar dit was de bluegrass versie van American Drive... en Some Broken Hearts Never Mend. Wanda Jackson met Crazy uit 1971 is de volgende plaat. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven voor Billy Walker... door Willie Nelson hemzelf. Maar eh, Billy had zoiets van... Hm, het is meer een meidennummer. Dus eh, misschien kan je het dan een andere eh, dame aanbieden. Nou, Patsy Klein zette het in 61 op de plaat en Wanda Jackson tussen in 1971. Je gaat dus luisteren naar. Crazy. I'm crazy for for over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. 17 hours picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Riley I can see my baby tonight. het album True Levers uit 2013. Darius Rucker met Wagon Wheel. Dolly Parton heeft een glansrijke carrière nog steeds in de countrymuziek. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar haar zusje Stella Parton heeft ook ooit geprobeerd... om het succes van haar zus te evenaren. Is niet gelukt, jammer genoeg. Maar eh, ze heeft wel leuke muziek gemaakt. Je gaat luisteren naar The Danger of a Stranger... en daarna The Hot Club of Cowtown met When You Awake. Well, that's the danger of a stranger that you meet. But is this the kind you wanna give your sweet loving to? Well, that's the danger of a stranger that you meet in the dark. When you let him lead you on until you don't know who you are, then you wake up in the morning, he's made off with your heart. That's the danger of a stranger loving, living in my fantasy. Sometimes love is a daydream, sometimes love is a ball. Next time you wake in the morning, love ain't there at all. Well, that's the danger of a stranger that you meet in the dark when you let him lead you on until. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. When you awake, you will remember everything. You will be hanging on a string from your... When you believe, you will relieve the only soul that you were born with to grow old and never know. smile sat upon my grandpa's knee. What do you think that he said to me? nights. Careful where you step and watch what you eat. Sleep with the light and you got it. uit Nederland. place. De single van Victoria Eeman en Clan van Hazen en die heet Goodbye Moon. George Strait heeft onlangs weer een nieuw album uitgebracht en dat heet Honky Tonk Machine. En daarvan ga je luisteren naar God and Country Music. En daarna een echte country klassieker. Skeeter Davis en Gonna Get Along Without You Now. God and country music Like whiskey and a prayer Like Johnny Cash's arm round Billy Graham God and country music, they both never really change. You find them when you need them, where you stand. There's always lost in the found, darkness in the eyes saw the light. It's living in in some church or back road honky tonk tonight. It's a dance between the sin and the salvation. Come head or high water, there's two things still worth saving God and country music. They both show you the truth. You've seen the low of the valley and the highs of the mountains too. Folded hands and guitar strings, jukebox preachers and angels sing. Call you like they knew you between the hell and hallelujah. There's always lost in the found, darkness in the sin and the salvation. Come hell or high water, there's two things still worth seeing. God country music. We're playing country up in here, and we're proud of it. Je last naar Nashville. A Nashville Country Classic. Country Radio, your weekly dose of country. In the cold city streets, neath the faded moonlight, he boarded a train this memory and a slow creeping time. with his soft city hand. He could hear mama's music from the dawn. He dreamed the dreams of a child, but the dream was all over. The stars no longer shine. Long past the time to say goodbye. Godsley and the Rail en the Green Valley. Ze omschrijven hun muziek als een mix van Americana, bluegrass en folk. En dit nummer vond ik toch echt heel veel bluegrass in zich hebben. Laura Kids is een zangeres uit Nederland en je gaat nu luisteren naar No Warning. Het is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight-album van deze week. En dat is Stained Glass en Neon van Sundance Head. In 2007 deed hij mee aan American Idol, maar de week voor de finale viel hij jammer genoeg af. Maar niet getreurd, want hij won gewoon in 2016 The Voice. In zijn team zaten heel wat country-artiesten, want hij zat namelijk bij Blake Shelton. En we weten inmiddels al dat The Voice en Blake Shelton gegarandeerd is voor wat country-artiesten die gaan doorbreken. En een daarvan is dus Sundance Head. Je gaat achter elkaar luisteren naar Close Enough to Walk en daarna Leave Her Wild. Dit is het Nashville Spotlight Album. Where your eyes light up the night Has my heart crying out for more I wanna hold you till the morning sun crawls out across the floor Your body's calling me I can feel the energy smoking a bomb cigarette, black Chuck tees, and checking her phone. She might as well have had a T-shirt on that said "beautiful and hard to get." She took away your breath like smoke. All you know right now is what you didn't know then. tracks. It made him and wake his parents goodbye. Her red bandana's fast asleep in your bedside drawer. Why she's out somewhere above. could miss her, not half as much as me. She cried so when I left her, it like to broke my heart. And if I ever find her, we never more will part. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing Rosalie. But the yellow rose of Texas is the only girl for me. Oh, Billy Bird now. Where the Rio Grande is flowing and the starry skies are bright. She walked along the river in the quiet summer night. I know that she remembers when we parted long ago. I promised that I'd return and not to leave her so. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. I'm going back to find her, for my heart is full of woe. We'll do the things together we did so long ago. We'll play the banjo gaily, she'll love me like before. And the yellow rose of Texas shall be mine forevermore. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. Een country classic uit 1955, Ernest Tubb en The Yellow Rose of Texas. De Currys zijn drie broers en ze maken Americana. Van hun vierde album This Side of the Glass ga je luisteren naar Anywhere Other Than supposed to make it if she can as the star of reality door Currys Curries en Anywhere Other Than. Jody Messina zetten in 2006 het volgende nummer op de plaat. It's Too Late To Worry. En daarna ga je luisteren naar muziek uit Nederland van Whalen. Jawel, Outlaw in M. Billy Joe had a bumper sticker on the back of his beat-up Chevrolet. Said this truck eats boards for lunch, so I pulled up beside him in my new Mustang. I was just getting ready to say, boy, that truck's seen its last meal. getting soft. It made my world spin round so fast.